Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Armeense kinderen Lily en Howick moeten vandaag definitief Nederland verlaten. Dat heeft de kortgedingrechter in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter zijn er geen redenen waarom de uitzetting van de kinderen niet door kan gaan. De advocaat van Lily en Howick had om uitstel gevraagd... omdat het niet goed zou gaan met hun moeder, die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder... Ook wijst de rechter erop dat er afspraken zijn gemaakt over financiële ondersteuning, scholing en onderdak voor de kinderen in Armenië. Sociaal ondernemen moet gemakkelijker worden, daarvoor pleit ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Hij wil dat die bedrijven voorrang krijgen bij overheidsaanbestedingen en dat er een speciale BV-vorm komt. Bij sociale ondernemingen draait het niet zozeer om het maken van winst, maar om het ondernemen uit maatschappelijk oogpunt. Nu krijgen sociale ondernemingen niet altijd een lening van de bank... omdat veel van deze bedrijven dus geen winst maken. De landbouw in Nederland moet veel duurzamer worden. Dat schrijft minister Schouten in haar toekomstvisie op de landbouw. Ze pleit daarom voor kringlooplandbouw. Daarbij wordt bijvoorbeeld het vee zoveel mogelijk gevoed... met voedselresten van de eigen boerderij. Ook moet er verantwoordelijker met mest worden omgegaan... zodat de CO2-uitstoot omlaag gaat. De oprichter van de Chinese webwinkelgigant Alibaba stapt op als topman van het bedrijf. De 53-jarige Jack Ma gaat met pensioen en gaat zich nu vooral richten op onderwijsprojecten die hij zal financieren. Maar richtte het bedrijf in 1999 op... dat nu is uitgegroeid tot een van de grootste webwinkels ter wereld. Vorig jaar maakte het bedrijf 9 miljard euro winst. Jack Ma is dankzij Alibaba de rijkste man van China geworden. Het weer. Vandaag is het in het zuiden van het land droog... met ruimte voor de zon. In het noorden meer bewolkt en kans op een bui. Het wordt 17 tot lokaal 20 graden.